en patiënten in gevaar heeft gebracht met onnauwkeurige labresultaten. Het bedrijf claimde met slechts één druppel bloed bloedwaarders, virussen, kanker en hart- en vaatziektes op te kunnen sporen. Maar dat bleek gelogen. Holmes kan tot maximaal 80 jaar cel krijgen, maar Amerikaanse media verwachten dat de straf lager uit zal vallen. De vrouw die de Britse prins Andrew aanklaagt voor misbruik... heeft er in het verleden mee ingestemd om in de zaak niemand meer aan te klagen. Dat blijkt uit een schikking van ruim 12 jaar oud. De Amerikaanse vrouw zegt als minderjarige vaker te zijn misbruikt... door de miljardair Jeffrey Epstein en zijn vriend prins Andrew. Zijn dus verdediging vindt dat de zaak moet worden stopgezet vanwege de oude deal. De vrouw zou 500.000 dollar hebben gekregen als zij haar claim tegen Epstein zou intrekken. Vandaag start in New York een eerste hoorzitting over de zaak. In een Duitse fabriek van chipfabrikant ASML heeft gisteravond brand gewoed. Niemand raakte gewond. Hoe groot de economische schade is, dat is nog niet duidelijk, zegt het Nederlandse bedrijf. De komende dagen moet duidelijk worden of de brand gevolgen heeft voor de productie. En vandaag is het 25 jaar geleden dat de laatste Elfstedentocht werd gereden. De NOS zendt daarom de hele tocht van 1997 online uit vanaf half zes. 16.500 mensen begonnen aan de tocht der tochten. Ruim 11.000 haalden de finish. Bij de mannen won Henk Angenent, bij de vrouwen Klasina Seinstra. Ruim 9 miljoen Nederlanders zagen de laatste Elfstedentocht live op tv. Het weer, vooral in het zuiden regen. Overdag overwegend bewolkt en enkele buien. In het zuiden valt geruime tijd regen.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 In zijn blauwe training, zijn purperen plastron. Op dat moment zei Jozef, kijk dat is hier mijn kleine. We zien maar zijn neus, het is helemaal de mijne. De heilige geest moest lachen, hou garbe sukkelaar. Die kleine die is van mij, want ik was de vaar. Jozef gaf de geest een goeie mot op zijn gezicht. Toen zaten ze meteen zonder klank en zonder licht. Jezus is geboren, alleluia. hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro. Ze bleven daar maar zwaaien met hun vuisten in het rond. De os en de ezel lagen knock-out op de grond. Toen kwam God de Vader en hij sprak, dit is mijn nu stonden ze te gapen, nu zaten ze daar schoon. Jozef kon niet volgen en die is beginnen zuipen. En Maria van fronten, die wist ook niet meer waar kruipen. Dan werd me daar een kermis, dan werd me daar een klucht. Toen viel er nog een nest met engelen uit de lucht. Ah, Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stroom. Jezus nam zijn fles met pap en En heeft nog grap een verse piesdoek aangetrokken Hij zei vrede op aarde aan iedereen die dat wil Toen werd weer alles kalm en alles werd weer stil Hij had er daar genoeg van en hij ging er maar vandoor En trok zijn aureooltje scheef over zijn oor Hij is gelijk nog is een sportwagen gekropen.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 fijne dagen en een